You're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Radio 501. Nu op Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met Rogier van Diesveld. Nou is dat al geleden, weet je. Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501. Radio 501. Ogen open, oren open, handen aan het stuur. Hier is de Vijfeling Truckers Podcast. Zo, nou, daar ga ik eens even voor zitten. Wel, wel. Had hij weer van die leuke grap gemaakt? Ja. Dit is Radio 501. Is Radio 501. is eh, donderdag 8 september 2016 en dit is aflevering 1 van de 501 Truckers podcast. Zuster, zuster, hij doet het weer. Iedereen van harte welkom bij de eerste aflevering van de 501 Truckers podcast. Een programma voor en door vrachtwagenchauffeurs en voor iedereen die hen een warm hart toedraagt. Jullie vragen je natuurlijk af eh, of je mee kunt doen en hoe je mee kunt doen. Nou, dat is niet moeilijk. Je kan gewoon met het aanvragen van verzoekplaten. Eh, voor de komende shows kun je jouw verzoekplaten aanvragen via truckpost.radio501.nl we gaan lekker aan de gang vandaag en dat doen we natuurlijk met lekkere muziek. En dat eh, doe ik dan altijd van thee tot bieruur. Dat zeg ik altijd. Maar ja, bieruur is voor jullie pas als je de vrachtwagen voor een overnachting neerzet. Eh, maar goed, van thee tot bier eh, blijft eh, gewoon lekker klinken. En er is natuurlijk ook alcoholvrij bier. Toch? Dag van wel. Je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar truckpost radio501.nl. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501. En op Twitter met dezelfde naam RVD501. We gaan beginnen met het eerste nummer. Ik heb hier een plaat eh, die ik al een tijd niet meer gedraaid heb. En dat gaan we nu maar weer eens doen. Want deze band verdient gewoon meer aandacht. Ik heb het over de Nederlandse band Tumbling Dice. En van hun EP Nothing to Win hoor je nu Already Gone. Maasveld, die best wel lekkere muziek. dat moest toch weer even gedraaid worden. Ehm, ik kreeg een berichtje binnen van Marco van Deventer. En, eh, hij vroeg eh, via internet of deze show elke dag op de radio eh, was of is. nee dus, alleen op de donderdag van 2 tot 4 iedere week. Um, je hoort nu Stevie Nimmo van de Nimmo Brothers. Hebben een soloplaat gemaakt. Walk the Thin Line is, het, uh, is de titel van het nummer. Sky Won't Fall heet het album uit 2016. You may never see me cry. Doesn't mean that I don't try. I can never live their life. every now and then it hurts. but I've been through a whole lot worse. Let it keep me in the dirt. Should you know my name by now? keep on trying just to get it done till I'm back with you. Or is it just too late for me? Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na From the moment I get out of bed, all the shit is running through my head. Tell me, will it ever end? Maybe I should know by now what it's gotta take to see me smile, even for a little while. Should you know my name by now? It's never really mattered to me. got time. Takes all I got to walk the thin line just to get to you. To the same old truth. And I don't even know if it's what I want, but I keep on trying just to get. time takes all I got to walk the thin lines to get to you, to the same old truth. And I don't even know if it's what I want, but I keep on trying just to get it done till I'm back with you, to the same old truth. I ain't got time speciaal voor de truckers die onderweg zijn. Eh, ze kunnen het in de auto terugluisteren als ze het downloaden en dan op een mp3 zetten. Kunnen ze het zo in de radio steken. Daar is het allemaal voor bedoeld. Maar je kunt natuurlijk ook meedoen en je kunt dan ook je verzoekplaat uh, aanvragen via truckpost.radio501.nl oftewel truckpost.radio501.nl Daar stuur je gewoon je verzoek verzoek heen. En dan draaien wij die in het volgende programma of in dit uur net hoe het uitkomt. Um, eens even kijken. We hebben natuurlijk eh, nog veel meer te doen vandaag. En dat doen we allemaal tot vier uur. En ik zeg altijd bieruur. Maar voor jullie is dat natuurlijk eh, eh, niet toepasselijk in verband met het rijden in in de truck, Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dan kan je natuurlijk geen bier gebruiken. Of het moet 0% zijn. Maar het eh, staat ook een beetje raar als je aangehaald wordt. In zit met een flesje in je hand. Dan moet je toch onderzoeken of het echt 0% is. Eh, laten we dat niet doen. Laten we gewoon wachten tot jullie ergens eh, op een overnachtingsplaats staan. En dan lekker een pilsje opentrekken. Maar ja, ik blijf het toch noemen van thee tot bier. Um, ja, nou eens even kijken. Dire Straits nu aan de beurt met Industrial Disease. Je luistert naar de 5 Lane Truckers Podcast. Van thee tot bier. Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met Rogier van Diesveld. Vet leuke radio hoor. Echt wel. This is Radio 501. Your number one station. Your number one station. En zo zijn we aangekomen bij de volgende plaat. En die is van Dijk Incorporated. En eh, van Dijk Incorporated is een, een band uit Duitsland en de frontman is Nederlands. Het nummer dat heet Hard Time van hun laatste album uit 2016. You sit down, out of good time Thinking you've lost your mind You pray that you find your freedom But now time Ja, jullie zitten onderweg op dit moment. Maar jullie zitten natuurlijk heerlijk eh, airconditioned achter de stuur. En ik zit hier in een bloedwarme studio. Maar ik heb het er graag voor over. Ik eh, doe het graag. Eh, Desperado, zo is het volgende nummer genoemd. En het is van Hans van Huilen. Desperado Nu jij niet langer bij mij bent want zo goed als jij mij kent, doet geen enkel mens. En al die liefde voor jou zal heus wel verdwijnen. En wie weet weer verschijnen als je hier voor bestaat. wou dat jij. nog eens te proberen. Ik zou je eindelijk zeggen wat ik voor je voel. Want de leegte die je achterlaat is nog lang niet te verteren. Oh, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Desperado. meer heen bent en ik niet het gevoel ken te zijn zonder jou. En de leegte, oh die leegte, zal heus wel vervagen, misschien ooit te verdragen, maar voorlopig nog niet. Oh, als je nog gaat maar niet voorbij. momentje in de Vijfleen Truckers Podcast. Maar niet lang hoor, want we hebben weer een eh, goede plaat. En die is aangevraagd door Jan Baas en die zit momenteel in het buitenland. Je kunt je laten eh, opsturen naar truckpostradio 5 Komen ze bij me binnen en dan ga ik ze voor je draaien. Dit is de Jimmy Barbiana Band Don't Lie To Me. En die is aangevraagd dus door Jan Baas. Truckers Podcast tot 4 uur vanmiddag. Ik heb hier eh, het nieuwste van Suguro. Eh, La Tor Tortura della Luna van het album Black Cat 2016. Speciaal eh, voor Theo Commandeur van Commandeur Transport uit Wogmeer. C'è una cosa selvaggia the greatest rock band of all time. Okay, let's get ready to go. Everyone, let's get ready to go. Please welcome the Rolling Stones! Setlist. Okay. Driving away. podcast. Vandaag hoorde je Jumping Jack Flash uit 1968. 501. Ja, iedere week dus. En eh, we gaan eh, nu luisteren naar Ralph de Jong. En dat is een muzikant uit Nederland. Die heeft al diverse platen op zijn naam staan. En deze is uit 2016. Lonesome Man, Ocean of Love. Dus een dubbel En daarop staat Keeper of the Key. You are the keeper of the key. you on my life, I hope you see. the Direction of my heart is to you. Wherever kennen, check hem eventjes, want hij heeft veel mooie muziek op de plaat staan. Dus je kunt altijd wel een mooi album aanschaffen bij je plaatselijke platenlaar. Ik ben zeer benieuwd hoeveel mensen er nu op de weg zitten en hoeveel vrouwen er achter de stuur zitten van een truck. Mail me dat eventjes. Dit is Bob Seger, The Fire Down Below. Here comes old Rose, she's looking Paperboy Reed na de reclame. De spot. Vanuit de regio friesland dit is 501. 501. 24-7. Internet only. No fucking place to hide. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw 501. Zoals ik al zei, uit 2008 van het album Roll With You. Shake Your Claim heet het nummer. Het is van Ellie Paperboy Reed en The True Loves. Quit messing around with every man. told you I love you. You zo heet hij eigenlijk in het Nederlands vertaal dan. Ehm, ik heb hier een verzoekje van Kees. Die is onderweg en die vraagt voor Joke, die dus thuis zit, een plaat aan. En er moet er eentje zijn van Chai, Chai Coltrane. Een oudje dus. En dat kan. Hier is Thunder and Lightning. Radio 501. De 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. lights were on. zondagavond van de groep Narrow Plains en is getiteld I Should Have Known. Meer informatie over deze plaat voor je hoofd kun je vinden op onze website wwwradio We gaan er even tussenuit voor de break en we zijn zo weer bij je terug. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Dit is Radio 501 met het nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Fiat is bezig met een onderzoek naar de Alfitra-moskee. Daarbij is tenminste één verdachte aangehouden. De moskee staat in de Utrechtse wijk Overvecht. Een woordvoerder van het OM zegt dat het pand verder wordt doorzocht en dat het om een lopend fraudeonderzoek gaat. De moskee is al eerder in verband gebracht met financiële steun aan terroristische organisaties. Het stadsbestuur in Utrecht gaf toen aan dat daar geen aanwijzingen voor waren. Een passage over Londense migrantengemeenschappen in het cabineblad van Air China heeft de woede gewekt van veel Britten. Wings of China, het blad van de Chinese luchtvaartmaatschappij, waarschuwt lezers voorzorgsmaatregelen te nemen voor zij zich in wijken met voornamelijk Indiërs, Pakistanen en zwarte wagen. Air China, de nationale vliegmaatschappij van China, vliegt tweemaal daags tussen Londen en Peking. Het staatsbedrijf heeft nog niet op de ophef gereageerd. De voorzitter van de voetbalbond van Sierra Leone, Isha Johansson, is gearresteerd door de anticorruptiecommissie van haar land. Naast Johansson zijn nog twee hooggeplaatste leden van de bond opgepakt. Het hoofd van de commissie, Eddie McCauley, zegt dat de arrestatie te maken heeft met geldschenkingen van de Wereldvoetbalbond FIFA. Ze is gearresteerd omdat de voetbalbond naar herhaaldelijk verzoeken weigert financiële opening van zaken te geven. Het weer vanmiddag ontstaan er enkele stapelwolken, maar het blijft flink zonnig. Daarbij kunnen we temperaturen verwachten tussen de 26 en 28 graden. De wind wordt matig en draait naar het zuidwesten en hierdoor zal aan zee verkoeling optreden. En tot zover het nieuws.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 De 501 Truckers Podcast. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. bedaard. Nog geen seconde later was haar gang gevuld met paarden. Er staat een paard in de gang. Ja, ja, een paard in de gang. Oh, een paard in de gang. Bij buurvrouw Janssen. Dat paard staat te grazen. Ach, hij eet van alles wat. Er staat totaal geen haar meer. Op mijn buurvrouw's kokosmat. Er staat een paard in de gang. tweede uur van deze Vijflijn Truckers podcast. Ben je net ingeschakeld? Nou, dan ben je dus mooi nu te laat. Maar ik vind, eh, ik vind het goed. Je bent even goed van harte welkom. Je luistert eh, nu namelijk naar aflevering 1 van 8 september 2016. En ik ben er vandaag van thee tot bier. Dat zeg ik altijd zo. En nu in de tweede uur nog een uurtje tot bieruur. Klinkt lekker hè? Tot bieruur. En ik heb nog een stapeltje lekkere muziek voor jullie in de tweede uur. Blijf er lekker bij. Eh, en straks na 4 uur kun je nog eh, steeds naar Radio alleen blijven luisteren tot 10 uur vanavond. En dus zoals jullie van mij gewend zijn, blader ik weer even in de Radio 501 muzikale reisgids. En daarin staat eh, non-stop, maar binnenkort Patrick's platenkeuze. En dat is van 4 tot 6. Even kijken in de gids hoor. daarna ja, natuurlijk. Van 6 tot 8 hoor je natuurlijk weer twee uur lang Civiel Prumper met zijn eh, programma High Times. Een heerlijk reggae-programma. En van 8 tot 10 kun je genieten van GW Style met zijn programma geluid uit de bunker. En dat is weer hip-hop van de bovenste plank. Oké, tot zover de muzikale reisgids. Je hoorde als eerste plaats in de tweede uur. Er staat een paard in de gang van Rick de Leeuw. Het was een album De Parels en de Zwijnen. En het is officieel en origineel een nummer van eh, eh, niemand minder als André van Duin. En hij heeft daar een andere versie van gemaakt. En dat klinkt het meteen wel een stuk erotischer, mag ik wel zeggen. En de tweede plaats van dit eh, uur is een plaat. Die ga ik nu voor jullie instarten. Die is van de Eagles. En dat is vandaag Lion Eyes. Hey, die van Disveld, die doet best wel lekkere muziek. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love. net van Fred Seerswilk. wat? Ja. Eh, Fred die geeft me net een briefje met weer uh, verzoekplaten. Nou, die ga ik straks behandelen. We gaan eerst luisteren naar Cole Swindell. En van hem heb ik hier... Hey Joel. rock van de bovenste plank. Hey y'all, what's going on? Been waiting on this all day long. When you up for anything A to Z, no, you don't need no plan B. Gon' pop the cord, gon' tap the kick, gon' get some red up in your neck. This is one of them nights you just can't miss, and it goes a little, goes a little something like this. Come on now, everybody, whether you're in a bar in a club or just kicking it country style, VIP in the back of a truck. Hey y'all, when the girls walk by, we'll be like, hey. like, hey, wanna rock with us tonight? Hey, damn right. y'all now what you think. Got the party rolling like a skating rink. So bottoms up if you're throwing down in a big city, small city, anywhere town. I hear you, son. I hear you, girl. Done got tipsy like a tilt a whirl. Yeah, you're dancing, going strong. Careful now, don't shake it off. Come on now, everybody. Whether you're in a bar, in a club, or just kicking it country style. VIP in the back of a truck. Hey. serie viel ik kloppen net even op de schouder. Dat is één eh, persoon van het redactieteam van uh, dit programma. En die zegt, ja, het is toch geen bluesrock? Ik zei bluesrock. Nee, natuurlijk niet. Het is country rock. We gaan naar Canada. Spiral Road. Suzanne Janvier. There's a long straight road in the desert that connects So Gallop to the town of Hub And the Navajo any given day, death is on it in his one way truck. And the path he's on. love. Susan Janvi en ze is bij ons in de studio geweest bij Radio 501. Joe Bonamassa van een van zijn eerste albums Miss You, Hate You. Vet leuke radio hoor, echt wel. I got a problem burning through my veins. I got a tattoo on my arm with your name. A raging virus burning through my skin. Can you tell me why this has been? Didn't mean to shed no, shed no blood, yeah. Maybe I was tripping, baby know what I mean? Maybe that someday you seeing demons, and I've been seeing saints. I'm tired of pretending that I'm somebody that I ain't. I could be the beggar down upon his knees. But I've seen the truth, it's gonna set me free, yeah. Baby, you will set me free. Haven hebben, eh, of ingeschakeld zijn moet ik zeggen, die kunnen ook hun verzoekjes insturen naar truckpostradio Straks ook weer een verzoekje, maar eerst gaan we luisteren naar The Rocket Swing van de singer-songwriter Diftong. En die komt uit eh, Utrecht en omgeving vandaan. En Diftong heeft een nieuw album uitgebracht en dit is daar één song van. Diftong, The Rocket Swing. city girl and the son of the forest. Born in the best of times, with two great wars in the past and heavy fruit on the vine. Those were magic days we spent. childhood never seemed to end. Still, we grew up and we went our separate ways. Building castles out of sand and flying the rocket swing all we had to do was stick out our hands, and we had wings. The postman came by and dropped a card. the words hit me pretty hard. Something cruel curtailed your life, and where was I? Building castles out of sand and flying the rocket swing. All I had to do was stick out my hand, and I had wings. Summer solstice comes and goes. Fronts in and bring the cold. Though you are gone, my train of thought goes on and on. And I see us building castles out of sand and fly in the rocket swing. All we have to do is stick out our hand.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 En Ian Jury is niet meer onder ons, maar dit is toch een mooie hit uit de jaren 70. Ik draaide hem al toen nog bij Radio Power eh, draaide in 1978, 79 en 1980. Die periode was dat. Iedere donderdag op Radio 501. De 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. En nu Thijs Boontjes uitschagen met zijn nieuwe plaat. Het spijt me, Sophie. ik nou ineens Herman Brood toe denken. Goed, eh, er is weer een eh, plaat aangevraagd. Maar hij vraagt voor Peter een plaat aan en Peter is onderweg. En voor hem hier Someday Never Come van Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. Ehm, hebben jullie wel eens gehoord van Saskia van Orly? En eh, ze opereert onder de naam Van Orly. Dit is een van haar bekendste nummers. Het heet Calling Out. tot bier. Radio 501. Pump up the power. The hottest sounds on the coolest station. En dit is een nieuwe plaat van eh, Evener. Het heet Fate eh, Fade Out Lines. Het is afkomstig van het album The Wanderings of the Evener. En het is uit 2015. them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of times. We're hanging on kwartiertje bezig van deze 2 uur 501 eh, Truckers Podcast. En eh, de tijd gaat snel, dus zelfs als het warm weer is buiten. Maar het is mooi zonnig weer. Een mooie nazomer kunnen we zeggen. In september, wie had dat gedacht? Bluesman. Dat is de titel van dit nummer wat je nu hoort. Het komt van het album One Last Sip uit 2015. En het is van Bob Duke. I've no place to go, my friend, and I don't know if you want me. You still a good, and I don't, don't know if you wanna get down with me. Well, my sweet little darling, don't know if I want wanna be a man for a long time, yeah. I don't know if you wanna be my sweet little girl. Well, I've been teaching you how to move, move all night on me. I don't know if you want me, my sweet girl. That's some good time, yeah. Well, I've been dancing here for days, my girl.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 En dit nummer schoot er even tussendoor. En daarna heb ik nooit meer een groot hit van hen gehoord. We gaan eh, luisteren naar de laatste plaats van dit programma. En dat is van Brandley Gilbert. Het heet Bottoms Up. See you and me riding like Bonnie and Clyde. Road 95 burning down 129, yeah. Looking for the law while I push my luck. She loves shotgun like it ain't no thing. Turn the radio off so the girl can sing right. Pull them to the party like y'all was up. Tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town. You know. Drop the tailgate on your truck. Find a keg and fill your cup. kick it on back, pretty little mama looking at you like that. Make you wanna slide yourself. It's not as bottoms up. Get him up. Tonight is bottoms up. Get him up. Damn. Girl, I gotta tip my hat. Never thought a country song make you move like that, yeah. And she's doing any daisy dukes, girl. She got you tapping on your board show. Hey, dog, check this out, man. It's how them girls do it. Should have you on my knee, can I marry you? And tonight is bottoms up Throw it on down, rock this quiet little country town to Drop a tailgate on your truck drinks up high, everybody feeling alright. Damn right, cause tonight is bottoms up. Throw it on down, rock this quiet little country town and get up. Drop a tailgate on your truck, find a keg Hier is de Lane Truckers Podcast. De Lane Truckers Podcast. Truckers Podcast. Yeah. Robbie bedankt. Robbie bedankt. Oppelen. hè? Oppelen. Zo, voor mij is het weer klaar. En onze bierklok hier in Studio 11 eh, is weer heel druk aan het schuimen. En dat betekent dat het weer bijna bieruur is. En dat is dan meteen een tijdstip dat we over een paar minuten gaan overschakelen naar de centrale studio van Radio alleen. Maar blijf lekker eh, bij de radio zitten, want mijn collega's zijn er ook en ze hebben weer mooie muziek meegenomen. Na de piepjes van Bieruur gaat onze Fred Serenvilk deze alleen Truckers podcast nummer 1 weer parkeren in de garage van Radio 501. En er is weer een parkeerplaats vrijgemaakt door Guus Varkenvisser. En dan heb ik het over eh, vak nummer 1. En dat is in de garage aan de linkerkant. Als je iets te melden hebt over deze Truckers Podcast, dan kun je me e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar truckpostradio En dan kun je ook al je verzoeken heen sturen, al je verzoekplaten kun je dus een hele week weer naar me toesturen uh, eh, naar truckpost.radio501.nl. Je merkt het alweer, Radio 501, bereikbaar als je beste vriend. Ik bedank mijn eh, redactieteam en natuurlijk bedank ik ook jullie, mijn eh, trouwe luisteraars, waar jullie vanmiddag ook reden of zaten te luisteren. Ook allemaal weer bedankt voor de aandacht. Ik ben er zondagavond trouwens weer om 8 uur met Blues on Sunday, dus mijn andere programma. En daarin hoor je weer de fijnste bluesmuziek. En ik ben daar natuurlijk ook volgende week weer op donderdag met een nieuwe Vijf Lane Turks podcast. En dat is allemaal weer op dezelfde dag, zelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. 501 Truckers Podcast. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey. Godverdomme, wat moeten de mensen wel denken?